met De Amerikaanse zangeres Whitney Houston is overleden. Haar lijfwacht vond haar lichaam in een hotelkamer in Los Angeles. Er werd een arts bijgeroepen, maar het lukte niet om haar te reanimeren. De politie heeft geen sporen van geweld aangetroffen. Ook zijn er geen aanwijzingen dat Houston drugs had gebruikt... maar de onderzoeken zijn nog niet afgerond, zegt de politie. In Los Angeles worden vandaag de Grammy Awards uitgereikt, de prijs die Houston zes keer won. Whitney Houston brak door in 1983 toen ze werd ontdekt in een nachtclub in New York. In de jaren 80 en 90 scoorde ze met hits als I Will Always Love You en How Will I Know. Na 2000 raakte haar carrière in het slop, onder meer door problemen met drank en drugs. Dat had zijn weerslag op haar stem. Tijdens een tournee in 2009 werd ze door het publiek massaal uitgejoeld omdat ze heel schor klonk. Whitney Houston is 48 jaar geworden. De Arabische ministers van Buitenlandse Zaken komen vanmiddag in Cairo bijeen om te praten over mogelijke stappen tegen Syrië. De Arabische Liga had gehoopt dat de VN-veiligheidsraad vorige week met een veroordeling van het geweld zou komen. Maar een resolutie werd door China en Rusland tegengehouden. De ministers overleggen over het sturen van waarnemers van de Liga, dit keer samen met de Verenigde Naties. In januari trok de Arabische Liga een team van waarnemers terug uit Syrië, nadat het vaak doelwit was van geweld. In Arnhem heeft een brand vannacht een huis verwoest. Ook de naastgelegen woningen liepen veel schade op. De bewoners van de huizen konden op tijd de woning verlaten en worden tijdelijk ergens anders ondergebracht. Het vuur brak tegen 1 uur uit op zolder, maar de brandweer kon niet voorkomen dat er veel schade ontstond. De oorzaak van de brand in Arnhem is nog niet bekend. Het weer vanuit het noorden bewolking en in het Waddengebied al kans op sneeuw.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 And in that time I was alone, so many years without my home. I made brothers of a different kind. time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father. destruction. But I'm telling you that I hope that I am heard. I will not be commanded. I will not be controlled. And I will not let my future go on without the help of my soul.